bent een schatje, een dotje, liefje, een heel mooi duifje, mijn lekker loedertje, een lekker troeteltje, appeltje, mijn puntje, mijn knopje, lief kusje, mooi cadeautje. Je bent een lopertje, een bij mij blijvertje, een mooi blijfrijstertje, een lief schoon meisje. Een mooitje, mijn poppig vrouwtje dat ik jou weer heb gezien Maakt mijn dag weer mooier dat je geeft om deze schooier is een zegen voor mij. Bij tien komt een plus en een zonnetje erbij. Je bent een godin, de koningin van deze joker, een zeemeermin. Ik ben de prins en de voor jou loper, de voor jou lopende bediende die je voeten kust. Zak naar de gen bewust. Ik zal de nectar doen vloeien en met honing bedruipen je zachte lippen en ontsluiten. Sluit me toch niet meer de girl. Je bent mijn meisje, zacht fris vruchtje staat in mijn lijstje En ik mag je, mag ik jou zacht aanraken Ik beloof, ik ben voorzichtig, wil je niet meer verlaten Want je bent zo sweet, ja door jou ik vlieg In hogere sferen, oh ik heb je lief Jij verzacht mijn zeer en ik geef je weer mijn toewijding Om met jou te vervloeien is mijn een.